Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De New York Times meldt dat de zaak tegen oud-IMF-topman Strauss-Kaan op losse schroeven staat. Het kamermeisje dat hij zou hebben verkracht zou hebben gelogen over allerlei zaken. De openbaar aanklager zou niet meer in haar verhaal geloven en de rechtszaak willen afblazen. Het enige dat officieel bekend is gemaakt is dat Strauss-Kaan vandaag weer voor de rechter verschijnt. Vicepremier Verhagen wil weten waarom het leger niet is ingezet na de overval op een geldtransportbedrijf in Amsterdam. Bij Knevel en Van der Brink zei hij dat hij daarover zal praten in het kabinet. Verhagen is het eens met de militaire vakbond AFNP. Die zei dat de politie de hulp van het leger had moeten inroepen. Bij de achtervolging had een legerhelikopter uitkomst kunnen bieden. De meeste politieke partijen staan positief tegenover de verlaging van de overdrachtsbelasting, waarmee het kabinet de stagnerende woningmarkt wil stimuleren. Ter compensatie wil het kabinet onder meer de banken een extra heffing opleggen. PvdA en SP zijn daarvoor, maar GroenLinks gaat ervan uit dat de banken de extra heffing aan de klanten doorberekenen, waardoor ook huurders meebetalen aan de belastingverlaging voor huizenkopers. En dat is oneerlijk, vindt de partij. President Chavez van Venezuela is geopereerd aan een kankergezwel. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een tv-toespraak. Hij zei dat hij in Cuba is geopereerd en goed hersteld. De afgelopen weken waren er geruchten dat de 56-jarige Chavez zeer ernstig ziek was. Begin juni ging hij naar Cuba, waarna hij wekenlang niet in het openbaar verscheen. In zijn toespraak zei hij dat hij beter op zijn gezondheid had moeten letten. De Haagse gemeenteraad heeft een streep gezet door het plan voor een bedelverbod in de stad. VVD, PVV en CDA waren voor, maar de linkse partijen in de gemeenteraad stemden tegen. In Den Haag wordt veel geklaagd over de overlast van bedelaars. In Amsterdam en Rotterdam geldt wel een bedelverbod en daar zou de overlast veel kleiner zijn. Het weer, afwisselend zon en wolken met kans op een bui. Het wordt vanmiddag een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 心。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 Asian, AKA man. Terrorizing division, division. Some hard stones, the hell with Shannon. The cannon, we shoot it back low for Armageddon. I'm nifty, the man's part 350. I'm nimble, I'm ah! nimble. away. Can't believe what's happened to me lately. Cause every day it's the same day. Different faces, no names. Places I've never been before. wonder Enrique, Usher, this is for the dirty girls All around the world Here we go!